Twee jonge mensen voor elkander geboren. Hij trok een strijd voor de eer van zijn land. Eeuwige trouw werd aan elk elkander gezworen. stad, daar woont nu een meisje. Kijkt naar zijn foto en hoort steeds dit lied. Rozen voor jou, rozen wil ik je geven. Rozen zijn mooi, maar veel mooier ben jij. jou wordt mijn leven. Blijf denken aan mij. Rozen voor jou, rozen werd ik je Rozen zijn